Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken... wordt de nummer 2 op de CDA-lijst voor de komende Kamerverkiezingen. Dat heeft het partijbestuur gisteravond besloten. Minister van Buitenlandse Zaken Verhagen staat op drie. Het CDA-congres moet de lijst volgende maand definitief vaststellen. De overheid moet stoppen met het subsidiëren van duurzame energie. Het kost de staat miljarden euro's en maakt bedrijven lui. Dat schrijft demissionair minister Van der Hoeven in de Volkskrant. Ze neemt daarmee afstand van de politiek die het ministerie van Economische Zaken de afgelopen drie jaar onder haar leiding uitvoerde. Onder meer door wind- en zonne-energie te stimuleren probeerde Nederland het klimaatdoel te halen van 30% CO2-reductie in 2020. In plaats van subsidies geven wil de minister onder meer bedrijven geld lenen voor innovatieve investeringen. In Venendaal is in de nacht van zondag op maandag een moskee beklad met racistische white power leuzen. Ook werd er een raam ingegooid. Twee weken geleden werden er varkenspoten voor de ingang van dezelfde moskee gelegd. Moskeegangers denken dat het reacties zijn op drie overvallen bij fietstunnels ruim twee weken geleden. Die zijn mogelijk het werk van Marokkaanse jongeren. Bij het Europese onderzoekscentrum CERN zijn nieuwe experimenten begonnen met de grote deeltjesversneller. Onderzoekers hopen ontdekkingen te doen op het gebied van elementaire deeltjes, de bouwstenen van het atoom. Zo hopen ze nieuwe elementaire deeltjes te vinden. Het duurt waarschijnlijk nog wel enkele jaren voordat er baanbrekende resultaten te melden zijn. Veilig Verkeer Nederland heeft een speciaal meldpunt geopend voor verkeersonveilige situaties. De organisatie heeft de alarmlijn in het leven geroepen omdat ze nu al veel telefoontjes krijgt over plekken in het verkeer waar het bijna of daadwerkelijk misgaat. De klachten variëren van onveilige zebrapaden en ingewikkelde rotondes tot de ophaaltijden van vuilnis bij scholen.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 Vijf, ja, vijfde uur inmiddels is er alweer af. We gaan eventjes uh, Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Ja, sorry hoor, ander. Maar soms doe je me dan wel een beetje denken aan Zoet Sims. <laughs> Zoet Sims? ja, dat is een, ook een, een, een saxofonist geweest. Oh, oké. Okay. Zo'n mannetje bij de Muppet Show. Die, die, <laughs> lekker, die lekker veel op. Oh, die ken ik ja. Ja, precies die. Ja, ja, Ik vond, eh, nou, ik, je komt ook zo binnen. Even kijken of die, eh, die eh, saxofoon er nog staat. Ja, die staat er nog hoor. Goed, straks gaat Tiander meespelen in het, in het gedeelte van wat wij ook gaan uitzenden van de Joyce Meister Band. Ik kan in ieder geval verklappen, zei ik al, Your Head me van Joe Stone. Zit daar een, saxofoon solo in of niet? Nou, die kunnen we er wel in gooien. Ja, die kan je er wel in gooien in ieder geval. Eh, nou ja, dat, dat sowieso. Eh, nu is er nog eh, iets anders op het plein aan de gang. Ik geloof met passie van Pascal IJzendoorn die is bezig. is wel altijd leuk als je zo op een gegeven moment zo vandaag... dan rol je van de ene verbazing in de andere. Excuse, het gedeelte van waar Menno deel uitmaakt, Menno Tijnagel... Ja, die hebben dus hier nog een verleden. Die schijnen hier gewoon de boel hier eh, nog eens een keer bespeeld te hebben. Ergens op de gang, kan je nagaan. Het is toch niet te geloven. Eh, we gaan weer eens even fijn uh, eh, lokaal werk draaien. Er zijn de chef special. Chef on the mic, you got them colors. I got them colors. Not as black and white like that man, my life with them Beats and rhymes. when I reach the skies. And I'm on my knees and cry when I ease the mind. And I'm leaving you behind and I'm screaming. Jesus Christ. Cause I can't read or write. I try to get a grip on this. and make you trip on this. Try to make your hips can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And darkness hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with. Fuck, I'm addicted. I can't resist it. The fall of the city, I'm in love with the risk in it. Incomplete when I miss to see that we all carry colors, try to share with each other. I'ma be me, and you can still be you. But we be so much more what we feeling and doing. I hit it. Take a look at my painting, baby. It's all me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's all me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all my tears, I got no shades on stage. I'm naked up here, and all them critics in line written some lies, but why they blind for my soul? They think with their minds. But yo, hatred divides us. I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your paint, and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it, why you doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind and do it the don't talk for so far. Silence can goddess can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling son of me. Take a look at my painting, baby. It's all me. ook eh, onlangs een keer in de studio. De Chef Special. Met Colors waren dat. Eh, de Joyce Meister Band gaat straks nog een keer fijn spelen. En dat, nou, die ander gaat de deur uit. Die gaat zich al eh, gewoon klaarmaken daarvoor. Dat wordt straks meegenomen. Voor de mensen die er dus niet bij zijn, vrees niet. het wordt zo direct nog hier bij de beide zenders uitgezonden het flinke gedeelte van de Joyce Meister Band. eerst nog even een stuk muziek lijkt me wel verstandig. Hier zijn de mannen van Europe. Europe was dat met de Final Countdown. En we gaan eventjes eh, straks kijken wat er op het plein eh, nog gebeurt. Het eh, begint een beetje af te, ja, af te tellen wat, wat dat dan gaat. Het publiek begint zich een beetje te verspreiden. En dat is ook niet vreemd, want het is een beetje bewolkt buiten in Zandvoort. En ja, dan krijg je dus dat het toch niet helemaal is wat het had moeten zijn met het eh, weer. En ook het eh, publiek eh, wat er staat. De Final Countdown geweest. nog één stukje muziek tot aan het moment dat we met de band gaan beginnen. En dat is met deze Cosmic Carnival. tot zover was dat eh, de Cosmic Carnival op uh, eh, ZFM Zandvoort en AB Radio. Nou, even naar het plein toe, want eh, we hebben nog <coughs> altijd het geluid. <coughs> en wat daar staat, en excuus even voor de hoesbui. We horen even hoe het daarbij staat. Gijs van Dam, dames en heren. Heel erg eh, bedankt eh, Gijs eh, voor je deelname aan dit mooie evenement. Graag gedaan. Gijs van Dam. En dames en heren, voor de volgende act wil ik u allemaal even lekker naar voren roepen. dat had u ook mogen doen bij Gijs natuurlijk. Kom allemaal even gezellig naar voren en dan gaan we lekker gezellig mee met de Joyce Ma Meisterband. Joyce Meisterband is ook te boeken bij On Air Events. Dus heeft u een feestje, kom dan naar gezellig en boek dan de Joyce Meisterband. Je had ook al een microfoon allemaal, alles geregeld? Hij doet het oh aan. <laughs> Dames en heren, geef ze een hartelijk applaus. Dit is de Joyce Meisterband. Deze? Ja, ja, ja, daar zijn we. Ja hoor. <laughs> Ja, this is what verkeerd. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out to the backyard, we'd go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows the was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, he was. Being good isn't always easy. The man I hard I try. When he swore to tweet talking to me, come and tell me everything is alright. Come and tell me everything is alright. Can I get away? was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. You cost me. I don't want you here. We begin slow. Dankjewel. Oeh, ja, we gaan nog even door hoor. We gaan nu springen. Sure got my piece of heaven, an angel in disguise, gone wild. but I'm sure you were a man who knew right from wrong. That's why. I could still be friends. Oh, oh, no! when he's in tears, when he loses his mind. He calls me, and I can't help but cry. But I am better than. Mm-hmm. Well, het is een beetje koud, hè? It's a little bit cold. <laughs> I'm gonna talk in English because the song is in English. Yeah, we're gonna jump a bit. Wij zijn de Joyce Meister Band. Wij spelen You Know I'm No Good. Meet you downstairs in the bar and hurt your rolled up sleeves and your skull t-shirt say, What did you do with him today? And sniff me out like I was tangerine. Cause you're my fella, my guy. Help me, your Stella. the final throw. Well, this is when my Ja, dames en heren, we zijn al toegekomen aan het laatste nummer. En dat nummer is... <laughs> It's the life we live now. Street life. Duidelijker kan niet. <laughs> before you got to feel the cold. You let the people see just who you wanna be, and every night you shine just like a superstar. The tinsel light displays a tinsel masquerade. You dress, you walk, you talk. You're who you think you are. Story life you can run away from time. het afgelopen eh, half uur tot, uh, nou ja, zeg maar eh, drie kwartier hebben we kunnen luisteren naar de Joyce Meister Band. Die bezig was geweest. Ja, ja, ja. Je zit wel aan, heel, heel verbaasd te kijken. Vind ik wel leuk hoor. Zo, die nummers die jullie gespeeld hebben. toch? Ja. <laughs> zit, me heel, zit me heel onschuldig aan te kijken. Ja. <laughs> Was het nog een beetje uit te houden, Joyce? Eh, nou, het was best wel koud, maar eh, daardoor eh, ja, had ik wel moeite af en toe met mijn adem eventjes. Ja. Dat omdat je staat te trillen. En als het dan laag moet blijven, dan gaat het afschiet het af en toe wel een beetje omhoog. Maar ja, ik heb ontzettend genoten, weet je. <laughs> het blijft gewoon lekker. Ja. En ehm, ja, we, stonden we hebben lekker kunnen uitproberen. En ja nou, gewoon lekker. het is toch gewoon eh, leuk om even... Ja, het is jammer dat het weer niet helemaal even uh, meegezet. Nou, het, zo, eh, toen die ander begon te blazen, <laughs> toen kwam het zonnetje door. Ja. <laughs> Dus, eh, dat was bij het laatste nummer. Ja, nou ja, dat, dat, dan is het een mooi moment... Maar de nature, hè? Ja, maar dan is het een mooi moment om ook af te sluiten, lijkt me. Ja, ja. Want, dus, want er gebeurt nu niks meer, of wel? Ja, ik kon, volgens mij gaat Dien zingen. Oh, ik zet hem even, nu even open. Ja, ik hoor, ik hoor wel wat. Ik hoor inderdaad eh, dat er nog iets eh, op het eh, plein te beleven is wat, wat dat er gaat. Dus nou, dat, dat, dat sowieso. Maar eerst gaan we nu nog even wat anders doen voor, tot het, nieuws van 5 uur. En dat is deze van Adrie Haasbos. En dat nummer dat heet Meeting You Tonight. promise you life in any other way.